Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Vier op de tien professionele dansers heeft het afgelopen jaar met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, vertelt mijn collega Bas de Vries. Het meest komt eh, verbaal grensoverschrijdend gedrag voor. Dus dat is zeg maar schelden, eh, schreeuwen, tegen dansers. Maar in 11% van de gevallen gaat het ook om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit het onderzoek blijkt ook dat het in de niet-professionele sfeer vaak voorkomt. Het komt in alle hoeken van de danswereld eh, voor, die heel gevarieerd is. Van musicals tot ballet en van Latin tot steldansen. En meldingen of aangiftes van grensoverschrijdend gedrag zijn er maar nauwelijks. Dansers zijn vaak bang voor de gevolgen ervan. Onderwijsminister Wiersma vindt het een interessant idee om middelbare scholieren en mbo-studenten alleen te laten slagen als ze een voldoende voor Nederlands hebben. De chef van de onderwijsinspectie stelt dat voor, maar Wiersma wil het plan eerst nog even goed bekijken. Twitter heeft een nieuwe directeur. De eigenaar van Twitter, Elon Musk, laat weten dat Linda Jaccarino de nieuwe topvrouw is. Ze werkt al eerder bij grote mediabedrijven. Elon Musk zegt dat Linda zich gaat richten op de dagelijkse gang van zaken... en dat hij zich gaat bezighouden met het ontwerp van Twitter en nieuwe technologie. Sommige influencers ja, die doen echt alles voor wat extra views. Een Amerikaanse YouTuber die ging wel heel ver. De piloot kan een gevangenisstraf van 20 jaar krijgen... omdat hij een vliegtuig opzettelijk liet neerstorten. In de YouTube-video, die nog steeds online staat... I crashed my airplane... zie je hoe de propeller en de motor stilvallen... en de piloot met een selfie-stick uit dat vliegtuig springt. Oh. Oh my gosh. Oh my gosh. Get me out of this. Get the f off me. De video is inmiddels dik 3 miljoen keer bekeken. En de piloot geeft toe dat hij het toestel opzettelijk niet neerstortte. En hij zegt dat hij het deed vanwege een samenwerking met een bedrijf.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 Never knock it till you die. Yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. and titties. Won't you be my number two? Me and number one are through.